4 uur, onderduif Wit met het NOS-journaal. De omstreden president Bakbo van Ivoorkust heeft de cacaohandel genationaliseerd. Cacaoproducenten kunnen voortaan alleen nog zaken doen via de staat. Bakbo weigert nog steeds de macht over te dragen aan zijn tegenstrever Ouattara... volgens de internationale gemeenschap de winnaar van de presidentsverkiezingen van november. Door die weigering zijn er allerlei financiële sancties van kracht tegen Bakbo. Mogelijk wil hij die omzeilen door de cacao-inkomsten rechtstreeks in zijn zakken te laten vloeien. Ivoorkust is de grootste cacao-producent ter wereld. Door de crisis in het land is de prijs van cacao gestegen. De Amerikaanse militaire rechtbank op Guantanamo Bay gaat toch weer terreurzaken in behandeling nemen. Twee jaar geleden werd de behandeling van nieuwe zaken door president Obama stopgezet... omdat terreurverdachten op de basis in Cuba geen eerlijk proces zouden krijgen. Obama wilde hun zaken door gewone rechtbanken in de Verenigde Staten laten behandelen en Guantanamo sluiten. Maar de Republikeinen in het congres werkten daar niet aan mee. En daarom worden de rechtszaken hervat op Guantanamo. De positie van de 172 verdachten daar is wel iets verbeterd. Zo mag in de rechtszaal geen gebruik meer worden gemaakt van afgedwongen bekentenissen. Obama blijft zich overigens inzetten voor de uiteindelijke sluiting van Guantanamo. Onbekenden hebben in het oosten van Colombia 23 medewerkers van een oliemaatschappij ontvoerd. Wie er achter de ontvoering zit is onduidelijk. In het dunbevolkte en bergachtige gebied zijn drugsbendes actief, maar ook de rebellen van de FARC. De slachtoffers, allemaal Colombianen, waren op zoek naar olie toen ze werden meegenomen. Ontvoeringen kwamen de laatste tijd minder vaak voor in Colombia, onder meer omdat de FARC veel terrein heeft moeten prijsgeven. Dan het weer, helder, droog en minima tussen min 4 in het binnenland en 0 graden aan de kust. Overdag opnieuw zonnig, middagtemperatuur tussen 6 graden op de Wadden en 10 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1 met Het Anker. Ja, goedenacht, eh, luisteraars. Ik mag eigenlijk wel weer gaan zeggen goedemorgen. Want het is vier uur geweest en de eerste mensen worden weer wakker en die gaan straks op weg. Ehm, wij sluiten een prachtige anderhalf uur af... waarin we veel hebben gehoord over verhalen en voorlees van verhalen. Ehm, nou, dat was, was bijzonder om mee te maken. En het komende anderhalf uur gaan wij lekker naar muziek luisteren. En de eerste plaat die wij gaan draaien is Sign Your Name van Terence Trent D'Arby. allergic nachten. tragedy. The doctor said something's wrong with me. seriously, so baby, don't say no. Come on and just say yes. You know it's time to keep it simple. Let's take a chance and hope for the best. Life is short, so make it what you want. so the windshield shows every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. drum cannot describe. R.E.M. was dat met Night Swimming. Prachtig, mooi, mooi nummer. En er is eh, gelukkig nieuw werk onderweg van deze Amerikaanse band. En daarvoor draaiden we ook nog Ricky Martin en Josh Stone... met The Best Thing About Me Is You. En we gaan nu verder met, eh, met het thema. De plaat Same Old Story, Same Old Song van Randy Crawford. Radio 1. De nachten. it's always only you, you, you, you, you, you, you. But do you remember the first time you held my hand? I'm sure I would have liked that concert, but I wasn't watching the band. should have told Toto. En nu is die echt afgelopen. Dat was Toto met Georgie Porgy. En we hadden daarvoor ook nog Josh Wilson met Always Only You. En we gaan verder. Verder met een mooie plaat. Smooth Operator van Sade. operator. George Michael en Mary J. Blige. Zij zongen Ass. En eh, wat, een, eh, wat een mooie plaat. Helaas is er altijd van George Michael toch wel het vervelende nieuws... dat hij af en toe eens in de gevangenis moet zitten. En zo moest hij dat vorig jaar ook doen. Maar hij vond zelf ook wel dat het een keertje goed was. Dat hij eraan toe was. En dat het, eh, nou, dat het al zijn karma weer in evenwicht bracht. we gaan verder met, met ook weer een mooie plaat. In dit geval eentje uit de jaren 80. De Alan Parsons Project met Eye in the Sky. Radio 1. De nachten. mooie plaat weer. Every Breath You Take van de Police. En het bijzondere van dit verhaal is dat eh, er behoorlijk wat ruzie in de band was. En dat ging allemaal heel erg moeizaam. En Sting werd op een nacht wakker. En ik had, kreeg toen de tekst Every Breath You Take. En een half uur later had hij het liedje klaar. Maar het is eigenlijk helemaal geen liefdesliedje. Terwijl het er wel heel vaak voor doorgaat. En eh, de volgende plaat komt uit de jaren 90. Air met All I Need. this way. internet staat er een heel leuk... Eh, het staat een clipje bij deze plaat, Balance Sebastian met I Want The World To Stop. En uh, eh, daar zie je hoe ze dit nummer spelen voor hun vrienden. We komen aan het einde weer van dit uur. En het volgende uur draaien we eerst een half uur nog muziek. En daarna hebben wij eh, onze rubriek Focus op de Wereld. En dan spreken wij met mensen uit Sri Lanka. En ook mensen die normaal in Mali werken... maar op dit moment even in Nederland zijn... en zich weer aan het voorbereiden zijn op hun werk in Mali. Maar we gaan nu eerst naar het Radio 1 Journaal.